Segers wilde van de informateur weten of hij gewenst is en of hij een eerlijke kans krijgt. Volgens Segers kan de informateur daar geen antwoord op geven, maar moeten de andere fracties dat doen. Een maand geleden was de ChristenUnie ook in beeld bij de formatie, maar toen constateerden Segers en D66-leider Pechtold dat zij te veel van mening verschillen. De bosbranden in Portugal zijn voor het grootste deel geblust. Het is wat minder warm en er staat minder wind. En daardoor is de brandweer erin geslaagd het vuur te bedwingen. De branden in Portugal hebben aan zeker 64 mensen het leven gekost. In heel Vlaanderen is autowassen met ingang van morgen verboden. Ook mag het gras niet worden gesproeid en mogen zwembadjes niet met drinkwater worden gevuld. De maatregelen moeten voorkomen dat een tekort aan drinkwater ontstaat. Het is in Vlaanderen in jaren niet zo droog geweest en bovendien is het erg warm. In gemeenten die lokfietsen inzetten, worden minder fietsen gestolen. Het aantal aangiftes van gestolen fietsen in die gemeente is in een jaar tijd gedaald met gemiddeld 40 procent. Volgens onderzoekers van de Tilburg University is het een blijvende daling. Aan de buitenkant van de lokfiets is niets te zien, maar ze zijn voorzien van een systeem zodat de politie ze kan volgen. De onderzoekers voegen eraan toe dat het totaal aantal fietsendiefstallen al jaren sterk daalt. Toch is ook het afschrikwekkende effect van de lokfiets duidelijk merkbaar, stellen de onderzoekers.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 无法。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 September song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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM It's about to be on It's about to be on killers in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. On the list of never fierce competition. Get a view from a better position. Never question now you got my attention. Maybe you're my mama, mama.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 do be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon.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 Ik ben nergens zonder jou.